5 uur. Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse politiedienst FBI onderzoekt nu ook bij de aanslag op een festival in Californië... of er sprake was van binnenlands terrorisme. Bij die aanslag eind juli vielen drie doden. Het motief van de schutter is nog niet duidelijk. President Trump brengt vandaag een bezoek aan El Paso... waar afgelopen weekend 22 mensen werden gedood bij een aanslag... Waarschijnlijk reist hij daarna door naar Dayton, waar negen mensen werden doodgeschoten. Trump wil dat daders van zulke aanslagen makkelijker de doodstraf kunnen krijgen. De politie in Canada heeft spullen gevonden die gelinkt kunnen worden aan de twee tieners die verdacht worden van drie moorden vorige maand. De voorwerpen werden ontdekt bij de rivier de Nelson. Om wat voor spullen het gaat is niet bekendgemaakt. De tieners van 18 en 19 jaar oud zijn al weken op de vlucht. Ze zijn voor het laatst gezien in het afgelegen noorden van de Canadese provincie Manitoba. Bij de zoektocht naar hen is onder meer de Canadese luchtmacht ingezet. Een dagje uit naar een museum of dierentuin is de afgelopen vijf jaar flink duurder geworden, blijkt uit cijfers van het CBS. De toegangsprijs steeg met gemiddeld 17 meer dan de gemiddelde prijsstijging in Nederland van 7 Volgens dierentuinen komt dat onder meer door kosten voor nieuwe dierenverblijven en verduurzaming, zoals zonnepanelen. De politie in Texas heeft excuses aangeboden na ophef over een foto van een zwarte arrestant. Daarop is te zien hoe de man met een touw aan zijn handen wordt begeleid door twee witte agenten op paarden. Op sociale media zeggen mensen dat het hen doet denken aan racisme. De plaatselijke politiechef heeft gezegd dat de procedure niet meer zal worden gebruikt. Het weer af en toe zon met vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag meer kans op buien met mogelijk ook onweer. Het wordt 21 tot 23 graden.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 Everywhere me go, me never left her at all. You said that I missed me at the Ram Dance Man. No. Ram it in a dance, I in a, nation. You never know, say that I missed me at the boom shop.